de stap naar het graf, dat droog van paard is waar. Zo ben je fris als een hoentje en zo ben je de sigaar. Mijn goeie neef eudokius, spreek daar niet meer van mee. Dat komt hij op een hakkenplof, zo'n kleine DKW. Vol kilometer vretersvuur, haalde hij de honderd in het uur. Oh, Morgen wordt de man begraven. Wat heden bloeit, dat valt reeds morgen af. Het is nu RIP, hij is bedraven. En in gedachten neem ik mijn hoedje af. Zijn vrouw zei s'nachts, zeg man wat ruikt het gek. Toen slom ga je eens op zijn oor, er is bepaald een lek. Mijn neef ging in zijn chamberloek, op zoek door het hele huis. En in de keuken, ja, daar vond mijn neef een lekker buis. Daar kwam het gas in stroom vandaan, daar stak hij toen een kaarsje aan. de man begraven. Wat heet een bloeit, dat valt reeds morgen af. Het is nu RIP, hij is bedraven. En in gedachten neem ik mijn hoedje af. De neef is een moedige mens alleen een klein verstuk. Zijn schoonma is een soort reuzin, dat werd zijn ongeluk. Hij wees zijn maar de deur, Naar ruzie als een held. Hij zei als u niet goed schikt gaat, dan doe ik het met geweld. Eerst keek ze hem in achten aan, toen is zij hem te lijf gegaan. Morgen wordt de man begraven. Wat heden bloeit, dat valt reeds morgen af. Het is nu RIP, hij is de En in gedachten neem ik mijn hoedje af. Hij is, hoe mal het klinkt, dolgeloos kramiek. Zijn hoofd zit heen Mamba Grande.